De replica was gemaakt om de stad Deten te promoten als baan. Bondscoach Bert van Marwijk is tevreden met de loting voor de WK-kwalificatie. Hij noemt de pool waarin Oranje terecht is gekomen stug, maar niet onoverkomelijk. Het Nederlands elftal speelt in de aanloop naar het WK in 2014 tegen Turkije, Hongarije, Roemenië, Estland en Andorra. Volgens aanvoerder Mark van Bommel is Oranje de favoriet in de pool. Maar hij zegt dat de uitwedstrijden in met name Turkije en Roemenië zwaar kunnen worden. Omdat het stadion daar vaak een heksenketel is. Het weer bewolkt met plaatselijk wat motregen, minima vannacht rond 12 graden.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 Hij spreekt met democratische en republikeinse leiders om een oplossing dichterbij te brengen. Vorige week legde Obama de bal juist bij het congres neer, maar daar komen de partijen er niet uit. Voor dinsdag moet er een oplossing zijn, anders komt de VS in acute geldnood. De republikeinse leider in de Senaat, McConnell, is optimistisch. Het zal niet gebeuren dat we zonder geld komen te zitten, zei hij. De democraten zijn minder positief. Die zeggen dat de republikeinen in de onderhandelingen veel te wantrouwend zijn. Bij het Brabantse dorp buiten is gisteravond een Poolse man doodgereden die op de provinciale weg liep. De politie gaat ervan uit dat hij autopech had en te voet op zoek ging naar hulp. Een automobilist zag hem te laat en kon hem niet meer ontwijken. Het Hoge Rechtshof van Guatemala heeft bepaald dat de ex-vrouw van president Alvaro Colom niet mee mag doen aan de presidentsverkiezingen in september. In Guatemala mag een familielid van de president zich niet verkiesbaar stellen. First Lady Sandra Torres hoopte deze wet te omzeilen door in april een scheiding aan te vragen. Volgens het Hoge Rechtshof is dat een vorm van fraude. Een lagere rechtbank besloot eerder al dat Torres zich niet verkiesbaar mag stellen, omdat ze in feite...